Flasche. Zug weg! Neue Goldsack! kraakje. Vieze kraken. Doe normaal. Ga je wassen. Zoek werk. Luie klootzak. Profiteur. klasse. Zoek werk. Luie klootzak. Profiteer.